Meisje, kom toch huis toe, kom gauw terug naar mij. Meisje, kom toch alweer, maak moeder weer blij. Ik voel zo eenzaam, diep is mijn smart. Jij wekt mijn zorgen zeuren van mijn hart. Poetie, kom toch huis toe, vaar gauw terug naar mij. Nooit weer moet jij wegzeil, zo ver weg van mij. Al was die wijze zee mijn levensbaan, toch zie ik nog haar schrift met smart betraan. En elke brief was daar een stem van rouw. Een stem wat immer smeek, mijn hart verlangt naar jou. Ik hoor nog hoe die zeven zakjes thuis. Ik zie moeder slapend in haar buggy thuis. Onwetend dat ik van haar afscheid neem. En immer schrijft zij, kom toch terug, zoon. Zoon, kom toch huis toe. Kom gauw terug naar mij. Mijn zoon, kom toch gauw weer. Maak moeder weer blij. Ik voel zo eenzaam, diep is mijn smart. Jij wekt mijn zorgen, zoon van mijn hart. Zoon, kom toch huis toe maar goud roept naar mij. Nooit weer moet jij wegzeilen, zo ver weg van mij.